De partij wil snel een reactie van premier Balkenende. CDA noemt het een grondig rapport waar lessen uit kunnen worden getrokken. Net als de Partij van de Arbeid is het CDA blij dat suggesties over militaire betrokkenheid van Nederland en vraagtekens rond de benoeming van de hoop Scheffer bij de NAVO zijn ontkracht. De derde regeringspartij ChristenUnie wil het rapport vooral gebruiken om lessen te trekken voor de toekomst. Oppositiepartij SP noemt het rapport van David snoeihard. VVD omschrijft de conclusies als stevig. Partijleider Rutte wil met een politiek oordeel wachten tot premier Balkenende heeft gereageerd. De reactie komt later vandaag. Eerder vanmiddag was er een kort overleg van de meest betrokken bewindslieden. De Belgische justitie onderzoekt of Ronald Jansen nog meer moorden heeft gepleegd. De 38-jarige tekenleraar heeft drie moorden bekend. Zijn slachtoffers waren een buurmeisje, haar vriend en een studente. Justitie kijkt nu of Jansen ook verantwoordelijk is voor de dood van een Duits meisje van 16. Ze werd in 1996 doodgevonden in de duinen in West-Vlaanderen. Ook wordt bekeken of de leraar in verband gebracht kan worden met de moord op een vrouw van 26. Ze werd begin jaren 90 doodgevonden in een flat in Heist aan Zee. Trainer Ko Adriaanse vervolgt zijn loopbaan als bondscoach van Jong Qatar. Hij moet de jeugdploeg van het oliestaartje naar de Olympische Spelen van 2012 in Londen brengen. Adriaanse wil zijn assistenten Nijholt en Kronhorst, Kronshorst meenemen naar Qatar. Vorige maand zei hij nog dat hij vanaf komende zomer best weer aan de slag zou willen bij AZ. Adriaanse trainde eerder onder meer FC Den Haag, Ajax, Willem II en AZ. Het weer vrijwel overal droog en vanmiddag breekt de zon op meer plaatsen door. Temperatuur ligt iets onder nul. Daarbij waait een stevige oostenwind. Morgen neemt de bewolking toe en is er kans op een wat winterse neerslag. Hierdoor wordt de vorst getemperd, maar komende nacht is het nog koud.